Waarschijnlijk heeft zeker 90% nee gezegd tegen het terugbetalen van 3,8 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië. Dat geld is voorgeschoten aan mensen die spaargeld verloren door het faillissement van de IJslandse bank ICESave. IJsland wil graag verder praten over een betalingsregeling. In Irak kunnen bijna 19 miljoen kiesgerechtigden vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De beveiliging rond de verkiezingen is sterk opgevoerd. Een lokale Al-Qaeda-groep heeft gedreigd met geweld... en de afgelopen dagen zijn al zo'n 50 doden gevallen bij aanslagen. Vanmorgen sloegen in Bagdad bij het openen van de stemlokalen... enkele mortiergranaten in bij de zwaar beveiligde groene zone... waar de regeringsgebouwen staan. Ook elders in de hoofdstad waren enkele explosies te horen. In Zierikzee zijn gisteravond acht ambulances en een traumahelikopter ingezet. Getuigen zeggen dat er bij een woonhuis in de Zeeuwse stad is geschoten. Er zouden twee en mogelijk drie lichamen zijn afgevoerd. Volgens de politie heeft het te maken met een familiedrama. Verder wil de politie niets kwijt. De Verenigde Naties en het Rode Kruis hebben een nieuwe campagne gelanceerd om polio in West- en Centraal-Afrika uit te roeien. Zo'n 400.000 medici en vrijwilligers willen 85 miljoen kinderen onder de vijf jaar vaccineren. In Afrika is al eerder geprobeerd het poliovirus te verdrijven, maar die campagne werd tegengewerkt door religieuze leiders. Aan de vooravond van de Oscar-uitreiking zijn in Los Angeles traditiegetrouwde Golden Raspberries uitgereikt. De prijzen voor de slechtste prestaties op filmgebied. Transformers Revenge of the Fallen was de slechtste film. En Sandra Bullock kreeg de Razzie voor slechtste actrice voor haar rol in All About Steve. Verder waren er speciale Razzies voor de afgelopen tien jaar.